Eert over de opstelling van premier Rutte tijdens het debat over de eurocrisis. De partijen hebben de premier vanmiddag een aantal voorstellen gedaan over de Nederlandse inzet bij de EU-top van regeringsleiders die morgen wordt gehouden. Maar Rutte heeft die voorstellen opzij geschoven omdat hij zegt dat hij geen tijd heeft om die voorstellen in Brussel te bespreken. De oppositiepartijen ergeren zich aan die laconieke houding en beraden zich nu op wat ze verder gaan doen. Het kabinet is voor het EU-beleid afhankelijk van de oppositie, omdat de PVV tegen uitbreiding van het Europese noodfonds is. Uit een vertrouwelijk rapport aan de Europese Commissie, het IMF en de ECB bleek vandaag dat Griekenland veel meer geld nodig heeft dan eerder gedacht. Om een faillissement af te wenden zou tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodleningen moeten worden uitgekeerd. De ministers van Financiën, die vandaag al bijeen zijn in Brussel, willen dat banken opdraaien voor een aanzienlijk deel van de kosten om Griekenland te redden. De banken moeten volgens de ministers accepteren dat ze 50 tot 60 procent minder terugkrijgen voor Griekse staatsobligaties. De vraag is of banken daar vrijwillig aan mee zullen werken of dat ze daartoe moeten worden gedwongen. In de Italiaanse plaats Pompeii is een deel van de antieke stadsmuur ingestort. Volgens de curator van het dorp, dat in de Romeinse tijd onder vulkaanas werd bedolven, is er verder geen schade aangericht. De antieke muur begaf het na storm en zware regenval. Vorig jaar stortte al een gladiatorenschool en een andere muur in Pompeji in. Dat leidde tot veel ophef over het gebrekkige onderhoud aan de Romeinse overblijfselen. De Italiaanse minister van Cultuur heeft beloofd met een plan te komen om de opgravingen in Pompeji te redden. Dan het weer, vanavond en vannacht helder en minima rond 3 graden, met in het binnenland kans op vorst aan de grond.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa. En op weg naar hopelijk voor jou je vrije weekend. 21e van Euro Breakdown, aflevering 42, vandaag 21 oktober. De lijst deze week 24 stijgers, 1 blijven, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen eruit moeten. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Interview eruit. Jesse G, Nobody's Perfect, ook eruit. En als laatste Ina en Flowrider, de club Rocker. stijgen: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me met 8 plaatsen snelste dalers zijn Shakira en Pitbull. Rabiosa zakt in één keer 15 plaatsen. Langs genoteerd, maar wel het laatst genoteerd waarschijnlijk, want ze zakken naar de laatste plek. zijn Blue 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, alweer 18 weken in de lijst. 21 oktober vinden we ook terug in de geschiedenisboeken. Florence Nightingale die wordt met een staf van 38 verplegers naar de Krimoorlog gestuurd. Dat was in 1854. 1986 pro-Iranese kidnappers zeggen de Amerikaanse schrijver Edward Tracy gevangen te hebben in Libanon. Er wordt uiteindelijk in in augustus 91 weer vrijgelaten. In 2007 eindigde het eh, kampioenschap Formule 1. Dat was een spannende strijd. De Finse rijder Kimi Räikkönen, die wordt wereldkampioen door de laatste race te winnen. Hij heeft één punt meer dan de nummer 2 en 3, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.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 Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel. The girl She expected the world But it flew away from her reach So she ran away in her sleep locks and breaking locks Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them other girls They can hit the exit check, please Cause I finally found a girl of my dreams Much more than a Grammy award That's how much you mean to me You could be my it girl Baby, you're the shit girl Loving you could be a crime Crazy how we did, girl This is it, girl Give me 25 alive let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play loud. Let me play loud, like. Let me play loud. You can't help but turn them heads, not dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number. You're done. They don't get another shot, cause you're love drunk like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you, you my it girl. Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. Hey, I just wanna ride all night long and put you in the middle of my spot. see this hoorde de nummer 15 van deze week in handen van Jason Derulo. It Girl. In vierde week omhoog van 19 naar 15. Daarvoor nog Coldplay Paradise. In de vijfde week omhoog van 22 naar 16. En duur begonnen we met James Morrison. James Morrison, I Won't Let You Go ging in de vijfde week omhoog van 23 naar 17. 14 is er voor de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Zij zak in de 14 week van 6 naar 14 nummer 13 in de zesde week. David Guetta en Nicky Minier. Turn Me On. You got that kind of medicine and keep me coming, let me die young. I just want you to father my young. I just want you to be my doctor. We gon' get a crack and chiropractor. I, I, I, I, I, I. is die schalt weer door de eten hier in Zandvoort. Mika, deze week op nummer 12 met LMD. Tijd voor ons om even achterom te kijken. Rio en Miss Sunshine staat nu 10 weken in de lijst, zak van 13 naar nummer 20. De MFAO, Natalia Kills en Champagne Shower gaat in de tiende week weer twee plaatsen omhoog naar nummer 19. Snow Patrol, Call It Out in the Dark van de 12 week zakken van 10 naar 18. James Morrison, I Won't Let You Go in de vijfde week omhoog van 23 naar 17. Ook vijf weken in de lijst, ook omhoog en dan van 22 naar 16. Coldplay en Paradise. Jason de Derulo, It Girl in de vierde week omhoog van 19 naar 15. Roberto Chili Peppers, die Adventure of Rain Dance Mega, zakken van 6 naar 14 in hun 14e week. En in de 6 zesde week omhoog van 16 naar 13 David Guetta, Nicky Minier en Turn Me On. Mika Elemini dus 7 weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 12. Wil je de lijst nou helemaal nalezen? Dat kan. Hij staat straks gewoon op internet. Vanaf 5 uur www.zfmzandvoort.nl en dan even kijken bij de vrijdag. Dan om 3 uur zie je staan de Euro Breakdown. Klik daarop en dan zie je ze alle 40 netjes onder elkaar staan. Dan doen we een overzicht tot en met nummer 11. Vandaag ook. Ik wou je alleen even zeggen dat nummer 11 in handen is van Lloyd, Android 2000, Lil Wayne, Dedicated to My Ex in de 11 week omhoog van 14 naar nummer 11.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 Fuck that bitch. Dedicated to my ex. I miss that. In de 11e week dus omhoog van 14 naar nummer 11. Voordat wij de top 10 induiken, eerst even... CFM, Westkust, weerbericht. Het blijft vandaag droog. Er zijn ook eh, flink periodes met zon. We trekken ook wel wat wolkenvelden over de regio. Maar dat alles dus eh, bij een temperatuur wow, zo rond de 12 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten overland matig aan zee wel wat krachtiger. Vanavond en de komende nacht zijn er naast die wolkenvelden ook flink opklaringen. Ook dan blijft het droog en er waait de meest matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 2 met kans op vorst aan de grond. Morgen krijgen we een prachtige herfstdag met veel zonneschijn. Wind wij dan uit zuidoosten, overlandmatig matig aan zeekrachtig. En temperatuur 12 graden zondag is dan wederom prachtig herfweer. Veel zon, het blijft droog en er waait een meest matige zuid- tot zuidoostelijk wind. Temperatuur zondag nog warmer, het wordt dan maximaal 14 graden. Maandag het er ook weinig, de zon schijnt weer volop. Het blijft droog, er waait een matige aan zeekrachtige zuidoostelijke wind. En ook dan de temperatuur maximaal 14 graden. En dan mogen we toch wel zeggen dat we een goed weekend tegemoet gaan als je nagaat dat we al in het ene laatste weekend van oktober zitten. En dan toch gewoon nog lekker 14 graden. We gaan verder met de hits. Nummer 10 heb ik voor je klaarstaan. Calvin Harris en Cleese en Bounce. Het ritme van Zandvoort. Voor c m Short van Dam. David Guetta en Sia Titanium. In de achtste week gaan zij nog omhoog van 9 naar nummer 8. David Guetta trouwens gisteren uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. Dat alles natuurlijk door DJ Mac Top 100. De nummer 6 is een ander van Bruno Mars, Mary You. It's beautiful night, and it's like, what? let's have a team tour. Playing with this lady, yes, I'm starting out a creep Flaps keep going up and down like a seesaw Should've just taken her to the cinema to see saw. Ooh, she let me sleep with her, I figured her figure's a sure, sure winner yeah. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper Make my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat So come on, spin me around now Somebody That I Used to Know. Zeven weken lang staat ze nu weer in de lijst van Europa. Deze lijst die telt één zittenblijver. En die zittenblijver die heet Rihanna. Haar single Man Down. Het is alweer 12 weken in de lijst van Europa. Zij blijft zitten op nummer, nummer 3. Zometeen voor jou dus nog de nummer 2 en de nummer 1. En met één zittenblijver betekent dat ze wel een nieuwe nummer 1 hebben. Wie dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst dus Rihanna. in this life I know it wasn't right I can't even sleep and I can't get it off my mind I need to get out of sight But I end up behind bars What started out as a simple altercation Turns into a real sticky situation Me just thinking on the time that I'm facing Makes me wanna cry Cause I didn't mean to hurt him ram pa pa pam ram pa pa pam ram pa pa pam down. Tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can not see me now. See me oh, Mama, mama, mama, I just shut a man down. In St. Station. anderhalve week blijft Rihanna staan op nummer 3 met haar Man Down. voor Gotcha Kimbra Somebody That I Used To Know op nummer 4. Vorige week stond hij nog bovenaan. James Morrison, Slave to the Music. Eén week heeft hij daar gestaan. Nu zakt hij alweer naar nummer 2. We kunnen hem niet helemaal draaien, want het nieuws komt er ook aan.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 De premier heeft tijdens het Kamerdebat vandaag...